En ook hoef je geen mondkapje meer op in de bus of de trein, zegt zorgminister Kuipers. Al blijft het wel een advies. Maar nou, je doet ook totaal niets verkeerd. Integendeel, je helpt je omgeving beschermen als je besluit om het nog steeds wel te gebruiken. Het is geen verplichting het blijft nog wel een advies. En laten we niet vergeten, het aantal besmettingen wat er op dit moment is, is echt hoog. En het is onveranderd gewoon een heel besmettelijk virus. Daarom blijven de basisadviezen nog wel staan, zoals handen wassen en thuisblijven als je positief test. Medewerkers in de jeugdzorg willen meer salaris en minder werkdruk. En daarom demonstreren ze nu op het Malieveld in Den Haag. Ook willen ze af van de bezuinigingen en de lange wachtlijsten. Nu moeten jongeren bijvoorbeeld lang wachten op de juiste zorg, zegt deze geestelijk verzorger tegen Omroep Friesland we hebben best wel behoorlijke problemen om die eh, jongeren dan op een goede plek eh, te krijgen. En dat, eh, dat wil gewoon niet lukken. En dan zitten ze in plaats van zeven maanden, zitten ze er een jaar of twee jaar. Hartstikke dure zorg, dus het is ook nog heel slecht in financieel opzicht. Maar het is ook voor die kinderen heel slecht. Dat kan gewoon niet, het moet gewoon veel beter. De politie heeft vanochtend een verdachte opgepakt die een man in Tilburg tijdens een nepdate heeft overvallen. Eind vorig jaar dacht het slachtoffer een afspraakje met een vrouw te hebben. Maar toen hij daar aankwam stapten er drie mannen bij hem in de auto. Ze dreigden met een mes voor zijn pincode en haalden honderden euro's van zijn rekening. Een van de verdachten, man van 22, is nu dus aangehouden. Christian Eriksen speelt weer in het Deense elftal. De voetballer zakte afgelopen zomer op het veld in elkaar tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Na acht maanden revalidatie kwam hij vorige maand weer in actie bij de Engelse club Brentford. De Noorse bondscoach heeft de speler nu ook geselecteerd voor een aantal oefenduels, waaronder die tegen Nederland. Het weer, nou, het is rustig. er op steeds meer plekken zon. Het wordt een graad of 13. Morgen eerst mistig, daarna weer af en toe zon. En warmer dan vandaag. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Hilversum.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 Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let Church bells, let them ring, ring, ring. Angels wanna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. je alle informatie over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkiest.nl. Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl.